uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Indiase deelstad Bihar zijn in tien dagen tijd 147 mensen door de bliksem getroffen en overleden. Dat zijn meer slachtoffers door de bliksem dan in heel 2019, zeggen de autoriteiten. De voornaamste reden voor het hoge aantal doden is de vroege komst van de moessonregens in Noord-India. Meteorologen waarschuwen dat het ook de komende dagen zwaar gaat onweeren in Bihar. Duizenden Israëliërs moeten weer in quarantaine na een toename van het aantal coronabesmettingen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 30.000 mensen via een bericht opgedragen in zelfisolatie te gaan omdat uit hun telefoongegevens bleek dat ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is, meldt de krant Haaretz. Na een versoepeling van de maatregelen liep, eh, maatregelen liep het aantal coronagevallen in Israël weer op en daarom zijn de maatregelen verscherpt. In Hongkong zijn boeken van pro-democratische schrijvers weggehaald uit de openbare bibliotheken. De overheidsinstantie die over de bibliotheken gaat bekijkt of de boeken de veiligheidswet schenden. Die werd dinsdag ingevoerd en verbiedt het streven naar afscheiding van China, inmenging van het buitenland en staatsondermijnende activiteiten. Tegenstanders zeggen dat de regels zijn bedoeld om de vrijheid van meningsuiting in te perken en het verzet tegen bemoeienis van Peking de kop in te drukken. De Voedsel- en Warenautoriteit was tijdens de coronacrisis nalatig... nadat eigen medewerkers hadden gewaarschuwd voor de situatie in slachthuizen... waar veel besmettingen waren. Dat zeggen twee dierenartsen die voor de NVWA werkten tegen Nieuwsuur. Al vroeg waarschuwde NVWA'ers dat er in slachthuizen... te weinig afstand was tussen medewerkers. Uit interne stukken blijkt dat ze zich in de steek gelaten voelen door de leiding... Minister Schouten erkent dat een deel van de dierenartsen zich niet gehoord voelt... en vindt dat het beter moet. Ze gaat in gesprek met de NVWA. Het weer, opklaringen, vannacht kans op een bui en de temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan vallen er ook enkele buien. Het wordt een graad of 19.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 On the outside. het NOS nieuws van...